bij Igmar. Bye. You're Individuals live op Slam hier. Heerlijk gaan op donderdagavond komt hij binnen via 6363. En ook eh, uit het buitenland een tweetje. A break from work with stick individuals. Tweet Betty. Laat ik even weten hoe lekker jij gaat. Vinden we wel leuk om te horen. Donderdagavond, hoe lekker ga je op dit moment? Deel het even met Nederland. Hoor je het zo terug. 6363 even tweetje. Ed bij Igma. We zijn benieuwd. Dit is live op Slam. Thick individuals. hands up now. Turn it up, turn it up now. Come on, people, put your hands up now. Turn it up, turn it up now. Come on, people, put your hands up now. Turn it up, turn it up now. Come on, people, put your hands up now. Turn it up, turn it up now. Come on, people, put your hands up now. Turn it up, turn it up now. Come on, people, put your hands up now. now, now, now. FM. live op Slam, Sick Individuals. Wat een heerlijk setje. Sick Individuals, damn, stuurt Pim. met voelt op het weekend is, stuurt Mindert. En eh, ook nog iemand die lekker ballonnetjes aan het nemen is met zijn vrouw op de bank. Dat is ook hartstikke lekker. Hoe lekker ga jij op dit moment? 6363. Een tweetje, ad bij Igma. Laat het weten op deze donderdagavond. 6363 een tweetje, bij Igma. Dit is live op Slam, Sick Individuals. Não no going perfecte donderdagavond dit. Laat je horen voor Sikker de Windjoh! Yeah. Nieuwe muziek ontdek je op Slam. Slam. Slam.